Uit het onderzoek blijkt ook dat interimchef Barendse van het relatief kleine korps Brabant-Noord een van de best verdienende korpschefs van Nederland is. Sommige hoge politiechefs krijgen ook woonvergoedingen en een riante vergoeding voor representatiekosten. Het PvdA-kamerlid Kuiken zei in RTL Nieuws dat het teveel gedeclareerde moet worden terugbetaald en dat de regels voor de politie moeten worden aangescherpt. Woedende inwoners van Jeddah in Saoedi-Arabië klagen het stadsbestuur aan na de zware overstromingen van deze week. Daarbij kwamen zeker 77 mensen om het leven. Door de vele regen begaf de riolering het op veel plaatsen. Onder de doden waren veel automobilisten die door het water werden verrast. Wegen en tunnels kwamen blank te staan en veel oude huizen stortten in. Op internet hebben duizenden mensen uitgehaald naar het stadsbestuur van Jeddah. Kritiek op de overheid is zeldzaam in het streng islamitische Saoedi-Arabië... waar openbare protesten zijn verboden. Spanje zal zich straks als EU-voorzitter inspannen voor betere betrekkingen tussen Europa en Cuba. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Moratinos na een gesprek met zijn Cubaanse ambtgenoot Rodriguez. In de eerste helft van volgend jaar is Spanje EU-voorzitter. Van die gelegenheid wil het land gebruik maken om de verstandhouding te verbeteren. De EU eist al jaren dat Cuba voortgang maakt op het gebied van de mensenrechten en democratisering. De Spaanse minister wil aan die eis vasthouden en rekent op toezeggingen van Cuba op dit punt. Het weer regen en een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind.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 Het ritme van zon. 106.9 ZFM ZFM bills on through your face. Get higher, baby. Get higher, baby. And don't ever come down. Freebase! Don't, don't, don't, don't, don't, don't do it! Don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't.